Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Acht op de eh, tien bedrijfsartsen kunnen werknemers met long-covid niet goed helpen. Dat zegt de branchevereniging voor bedrijfsartsen tegen onderzoeksplatform Pointer van Caro NCRV. De organisatie hield een peiling onder ruim 400 leden. Daar blijkt dat veel artsen door gebrek aan kennis moeite hebben met het kiezen van de juiste behandeling. Ook zijn er bedrijven die weinig begrip hebben voor personeel met long-covid. Een kwart van de ondervraagde bedrijfsartsen ervaart druk van de werkgever om personeel met langdurige klachten snel weer aan het werk te krijgen. De Taliban hebben voor deze week een drie dagen durend bestand in Afghanistan aangekondigd. Het staakt het vuren valt samen met het einde van de ramadan. Het bestand moet het voor Afghanen mogelijk maken in vrede en veiligheid... het einde van de islamitische vaste maand te vieren. Afgelopen maand neemt de onrust in Afghanistan toe... onder meer vanwege de aankondiging van de Verenigde Staten... om alle militairen uit het land terug te trekken. Zaterdag vielen bij een aanslag op een school in hoofdstad Kabul nog zeker 60 doden. Het aantal migranten dat per boot Italië probeert te bereiken is dit jaar verder gestegen. Alleen gisteren al kwamen 1400 migranten aan land op het eiland Lampedusa... dat tussen Noord-Afrika en Sicilië ligt. In totaal arriveerden zeker 14 boten met migranten. Dit jaar zijn in Italië al ruim twee keer zoveel bootmigranten geregistreerd... als in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat vooral om Tunesiërs en Ivorianen die de oversteek wagen. In Londen zijn reddingsdiensten urenlang in de weer geweest om een walvis te helpen. Die was gestrand in de Theems. Het dier kwam gisteren vast te zitten bij een sluis. Volgens Britse media gaat het waarschijnlijk om een dwergvinvis. Bij de reddingsoperatie waren de brandweer en meerdere reddingsdiensten betrokken. Aan het begin van de nacht slaagden ze erin om het dier los te krijgen.